5 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. President Trump krijgt volgende week een historische vlag... uit handen van een Nederlandse zakenman. Die overhandigt hem in het Witte Huis tijdens het bezoek van premier Rutte. Het is een Amerikaanse vlag die tijdens D-Day op een schip hing... dat onder bevel stond van een Amerikaan van Nederlandse afkomst. De zakenman kocht de vlag drie jaar geleden op een veiling. Hij wilde hem al langer aan de VS schenken... Er wordt tentoongesteld in een museum in Washington. Minister Slop van Onderwijs eist dat de besturen van het islamitische Haga Lyceum in Amsterdam... en de Hindoe Basisschool in Den Haag vertrekken. De inspectie verwijt de besturen financieel wanbeheer en zelfverrijking. Verder dreigt Slop de gemeente Westland te dwingen de vestiging van een islamitische school toe te staan. De gemeente zegt dat de school de integratie belemmert maar de Raad van State heeft bepaald dat de islamitische school in Naaldwijk levensvatbaar is. De directeur van de Amerikaanse fabriek waar de Boeing 737 MAX wordt gemaakt stapt op. Boeing zegt dat hij niet is ontslagen, maar dat hij zelf met pensioen wilde. De directeur was het afgelopen jaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het vliegtuig... dat door een softwarefout in twee gevallen neerstortte. In Indonesië en in Ethiopië. Meer dan 300 mensen kwamen daarbij om. Sindsdien wordt het toestel aan de grond gehouden. En de jongen van 12, die niet mocht meedoen met de afscheidsmusical van zijn groep 8 op de basisschool, krijgt alsnog een rol. Het kort geding dat zijn ouders tegen de school hadden aangespannen is daarmee van de baan. Volgens de advocaat van de ouders is er intensief overleg geweest tussen de ouders en de basisschool in Den Haag en is er een oplossing gevonden. Welke rol de jongen in de musical krijgt is niet bekendgemaakt. Het weer in het noorden mist en er is lokaal kans op een stevige bui. In de loop van de dag meer buien. In het binnenland kan het flink gaan regenen met kans op onweer en windstoten.